Raymond Seré met het NOS-journaal. In België hebben de onderhandelaars over een nieuwe regering een belangrijke horde genomen. Ze zijn het eens geworden over een aantal heikele kwesties, waaronder de opsplitsing van het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. Formateur Di Rupo maakte dat rond middernacht bekend na een dag onderhandelen. Volgens Di Rupo is het akkoord een belangrijke stap, maar is er nog veel werk te doen. Zo hebben de acht onderhandelende partijen nog niet gesproken over bijvoorbeeld de bezuinigingen die België moet doorvoeren. Di Rupo had gezegd dat het overleg van vandaag wat hem betreft de laatste poging was om eruit te komen. De onderhandelingen in België duren al 15 maanden. De toekomst van Griekenland ligt binnen de eurozone. Dat hebben de leiders van Duitsland, Frankrijk en Griekenland gezegd na een telefonisch crisisoverleg. Tijdens dat overleg is opnieuw benadrukt dat Griekenland geen steun krijgt als het zijn afspraken niet nakomt en niet verder gaat met het privatiseren van overheidsbedrijven. Apple heeft in Frankrijk een omstreden applicatie voor de iPhone uit zijn webwinkel gehaald. Het gaat om de app Jood of Geen Jood, waarop de gebruiker kan opzoeken of een beroemde politicus, wetenschapper, artiest of sporter wel of niet van Joodse komaf is. Franse groeperingen omschreven de app als schokkend en illegaal. In Frankrijk mag je geen gegevens over mensen openbaar maken zonder dat die mensen daar toestemming voor hebben gegeven. De actiegroepen hadden met een rechtszaak gedreigd, maar zover is het niet gekomen. De ontwerper van het programmaatje, Johan Levy, snapt niets van alle commotie. Hij wijst erop dat juist veel Joden geïnteresseerd zijn in het feit of een bekend iemand wel of niet Joods is. De NASA heeft het ontwerp onthuld van een nieuwe grote raket. Die moet Amerikaanse astronauten onder meer naar Mars brengen. De eerste testvlucht, nog zonder bemanning, staat gepland voor 2017 en acht jaar later zou dan de eerste bemande vlucht van de raket kunnen zijn. De ontwikkeling van de raket gaat zo'n 13 miljard euro kosten.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 I'm shaking, shaking. I need to let it out. On my system and my thinking is a prison, gotta get on out. breaking out. Wil niet dat ik oud Wil niet dat ik sterf. Kan mij niets meer Ik rijd.